Anouk met het NOS-journaal. In Pernijdingen fluorwaterstof vrijgekomen. De veiligheidsregio spreekt over een schadelijke stof... maar zegt dat de gemeten concentratie zeer laag is... en dat de stof niet is aangetroffen in de omgeving. Ook drijft de gaswolk niet richting Hoogvliet, zoals eerder wel werd gemeld. Uit voorzorg is de weg afgesloten en het treinverkeer stilgelegd. Ook is de afrit van de A15 bij Hoogvliet afgesloten. De brandweer vraagt mensen om niet naar het terrein te komen... en de hulpdiensten de ruimte te geven. De Amerikaanse regering heeft sancties ingesteld tegen de Venezolaanse president Maduro. De maatregelen volgen op de omstreden verkiezingen voor een aanpassing van de grondwet, waardoor Maduro meer macht krijgt. Washington spreekt van nepverkiezingen en zet Maduro op een lijst waardoor zijn spaartegoeden in de VS worden bevroren. Ook mogen Amerikanen niet handelen met de socialistische president, die door het Witte Huis een dictator wordt genoemd. Anthony Scaramucci is opgestapt als directeur communicatie van president Trump. Volgens het Witte Huis is het zijn eigen besluit geweest om zo de nieuwe stafchef John Kelly de ruimte te geven een nieuw team te bouwen. Scaramucci was nog maar tien dagen in functie. Zijn komst was omstreden en leidde tot het vertrek van stafchef Reince Priebus. Ook woordvoerder Sean Spicer stapte op. Volgens de New York Times vertrekt Scaramucci toch niet vrijwillig. Het zou een besluit zijn van Kelly. Brancheorganisatie LTO Nederland is geschrokken van het grote aantal pluimveehouders met fipronil in hun eieren. Het gaat om zeker 30 bedrijven. Fipronil is een antiluizenmiddel en kan onder meer schade veroorzaken aan de lever, nieren en schildklier. De NVWA heeft uit voorzorg 180 bedrijven laten sluiten. Het weer, het koelt de komende uren af tot een graad of 15.